10 uur. Door met het NOS-journaal. Bij een aantal grensposten in Venezuela is het tot ongeregeldheden gekomen. Zeker twee mensen kwamen om en er zijn honderden gewonden. Het liep uit de hand toen vrachtwagens met hulpgoederen door barrières wilden rijden... die Venezolaanse militairen hadden opgeworpen. De militairen verhinderden dat door rubberkogels en traangasgranaten af te vuren. Van president Maduro mogen de goederen het land niet in. Maduro heeft ook de diplomatieke banden met buurland Colombia verbroken. Door de strijd in Afghanistan is vorig jaar het hoogste aantal burgerslachtoffers gevallen sinds 2009. Het jaar dat de VN het aantal slachtoffers systematisch ging bijhouden. In Afghanistan vielen vorig jaar ruim 3800 burgerdoden. Met gewonden erbij komt de VN uit op bijna 11.000 burgerslachtoffers. Ten opzichte van 2017 is dat een stijging van 11 procent. Die stijging werd vooral veroorzaakt door de toename van het aantal zelfmoordaanslagen door terreurgroep IS en het gestegen aantal luchtaanvallen door de VS en zijn bondgenoten. Sinds de VN begon met tellen zijn bij de strijd 30.000 burgers omgekomen en 60.000 mensen gewond geraakt. In Os is gisteravond een man doodgevonden in zijn flatwoning. Voor de politie staat vast dat hij is omgekomen door een misdrijf. Mogelijk is hij thuis overvallen. De man van 63 woonde alleen in een flatwoning op de tiende verdieping... en werd gevonden door familie die al een tijdje geen contact met hem kon krijgen politie doet onderzoek en bekijkt daarbij onder meer beelden van bewakingscamera's. Vandaag wordt in het Oostenrijkse skigebied Ammerswald in Tirol verder gezocht naar twee mensen die gisteren omkwamen bij een lawine. Ze waren met een groep off-piste gaan skiën. Zeker vier mensen konden levend onder de sneeuw vandaan worden gehaald. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Het gebied in Oostenrijk is ook populair bij Nederlandse wintersporters. Het weer, vandaag zon, vanmiddag ook kans op wat sluierbewolking.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 I like mine How do you like your eggs in the morning? Goedemorgen ZFM Jazz luisteraars bij de alweer zoveelste uitzending van ZFM Jazz op zondag. Een van de langstlopende programma's van eh, de lokale omroep ZFM. Vandaag een eh, bijzonder gebeuren. De programmering die... Eh, is vandaag een verrassing voor iedereen. En met iedereen bedoel ik, we hebben vandaag een eh, aantal gasten in de studio. Behalve eh, de normale gebruikelijke presentator en samensteller van de dag... ondergetekende Peter den Boer... Eh, hebben we vandaag te verwelkomen met veel plezier Marco Frank... Erik Goossens en Jaap Funekotter... En dat is niet zomaar, want we hebben eh, in deze heren mogelijke eh, enthousiaste presentatoren voor de toekomst. En wij zijn eh, vandaag bijeen om eens te kijken of wij van alles kunnen vertellen over de muziek die gedraaid wordt. Wij starten met twee T's vandaag met trio Mulder en Mulder. Zoals gebruikelijk, how do you like your ex in the morning... Eh, heren, welkom. Dankjewel, <laughs> ehm, ja, we gaan in de loop van het programma gaan wij eh, eh, horen... wat jullie allemaal bezighoudt met deze muziek. En ik stel voor dat wij vandaag een beetje gaan kijken... of wij commentaar kunnen geven op de stukjes. En natuurlijk is steeds de belangrijkste vraag... in dit geval aan Jaap... die op de draaitafel een stuk heeft liggen uh, wat, waarom Jaap hiervoor kiest. Oké, okay, eh, dank je Peter. Ja, ik heb eh, onder andere meegenomen vandaag een nummer van Francesca van Door. Francesca van Door is een Italiaanse, woont al lang in Nederland, heeft gestudeerd aan het conservatorium van Den Haag en is eigenlijk ontdekt door Frits Landers. Van spelen we namelijk Rolls voor Debbie in de bezetting Francesca van Dordiano, Frans van der Geest Bas en Frits Landersbergen op drums. Nou. Rolls voor Debbie. En we gaan kijken of de techniek ons niet in de steek gaat laten. Want luisteraars, eh, vandaag hebben we allerlei draden en verbindingen lopen. Dus we gaan kijken wat er aan de hand is. Nou, dat, uh, we gaan eens kijken. Maar voorlopig gaat het even niet door. En eh, dan gaan wij eh, dat oplossen door iets te draaien van het quintet van Brigitte de Boer. Triste. dat, eh, dat was even de techniek. Eh, Jaap, <laughs> het ging helemaal fout, maar we gaan eh, in de, in de herhaling. Jij hebt iets uitgekozen en vertel daar iets over. Ja, dankjewel Peter. <clears throat> een lekker rustig nummer voor het eerste uur... van de pianiste, de Italiaanse pianiste Francesca Tondori. Eh, ze is Italiaans, maar ze woont al jaren in Nederland. Ze heeft gestudeerd aan het conservatorium in Den Haag... en is ontdekt in de tijd door eh, de bekende vibrafonist en drummer Frits Landersbergen. Eh, Frits die heeft ook rond haar een, een, trio gevormd met hemzelf op drums... Frans van der Geest op bas en natuurlijk Francesca Tandoor piano. Eigenlijk een bezetting zoals je die ook bij Diane Kroll tegenkomt. Een heerlijk nummer van haar LP uit 2018, Something Blue... het nummer genaamd Waltz for Debbie. Francesca Tandori. Wat vinden we ervan, heren? Mooi, heel mooi. Vooral die piano. Ja, vind ik echt prachtig. Heel, eh, die, die, die, die, loopjes in de piano. echt fantastisch. Mooi. Goed gekozen, ja. Echt uh, top. <clears throat> nou zij is ook, denk ik, een van de aanstormende talenten op dit moment... Uh, in de, de Nederlandse jazz scene. En trouwens niet alleen in Nederland. Ze is met Frits ook al in Japan geweest. Heeft een hele tour gemaakt. Oh. Dus ze zit er echt aan te komen. Ja. Leuk. Nou, ik ben benieuwd naar meer eh, werk van haar. Zij is eh, hier ook in de krocht geweest, hè? Ja, klopt. dat heb ik ook eh, gezien. Er, is, ik, er is altijd wel... je kan altijd goed horen als, er een, als je een solist hebt. Nee, of een, een vocalist die ook tevens zelf tegelijkertijd een instrument bespeelt. Want dat heeft toch een andere dimensie dan wanneer je voor het, het orkest gaat staan... en achter je eh, doen ze de begeleiding. Ja. Klopt, dat heb je met Diane Kroll <clears throat> ook. Eh. ja. ja. En een heerlijke muziek om de zondag mee te beginnen, toch? Absoluut. Ja. En eh, om dat te benadrukken ga ik nu iets laten horen van Harry Konik Jr. Only because I don't have you. Take down the signs. Pack up the boxes. Put away the wine. No toast for the future. No reward for the fine. If looks could kill, this mirror would do. Only cause I don't. I'm afraid won't do, it's not justified. You go from the privy and you end up deprived. tear me limb from limb. If there's a point you've made. fanfare. Let the candles melt down till the smoke's all that's there. Leave the veil in place, a tear la mer. Oh, I could. that there's nothing new Ja, dat was eh, Harry Koning. En we hebben nou iets op de draaitafel. Eh, eh, dat is daar neergelegd door Marco, Marco Frank. Ja, dat klopt. Dat is een heel mooi nummer... wat ik eigenlijk via mijn vader heb leren kennen, de artiest. Dat is Stan Katz. En ik heb voor deze ochtend gekozen voor Moonlight in Vermont. Oké, we gaan luisteren. much to look at, nothing to see. I'm glad I'm living and lucky to be. I've got a girl crazy for me. She's funny that way. Ain't got a dollar flavor My girl don't holler, she live in a tent. I've got that girl crazy. should I leave her? Why should I go? She'd be unhappy without me, I know. Wat heb jij eh, voor ons? Ja, een eh, wat bijzonder nummer, denk ik. Eh, namelijk in de hoofdrol als instrument een accordeon. En accordeon en jazz, dat pak je nog niet zo gelijk bij elkaar. toch is dit een fantastisch nummer. de uitvoeringen zijn Ronnie Verbiest, accordeon... Johan Clement op piano... Bart de Nolf bas en Luc van der Bos drums. Ja. En de cd waar ik deze van gepakt heb is de cd genaamd I Remember Johnny Meyer. Johnny Meyer, die iedereen misschien nog wel kent als begeleider van Manke Nelis... was ook een heel begaafd jazzaccordeonist. Eh, iets wat, denk ik, veel te veel onderbelicht is gebleven. Een opname uit 2015, You'd Be So Nice To Come Home To. Daar gaan we. Thank you. the country. I've sung with lots of bands. I've played in those big cities that book those one night stands. I'm lonely and I'm weary. I know the scene so well. The blues have come to get me and to drag me down to hell. But I keep traveling hotel and then forget its name. Yes, I could ask, but oh well, aren't all hotels just the same? Sink into the mattress, pray God my soul to keep. The blues are in the street, cries that haunt my troubles. the mirror and ask myself, who's that? I left behind a good man, a face I can't recall, and yet I love my old. Ja, dat was de hele big band die eh, een mooi slotakkoord maakte... als begeleiding van Diane Schuur. Schuur. En wij hoorden haar in de Traveling Blues. Ja. Het volgende. Ja, ik was gisteren eh, aan het eh, grasduinen in de, in de jazzmuziek. En ik kwam tot mijn verbazing een naam tegen, Brian Ferry. En ja, ik, ik ben opgegroeid met de muziek van de jaren 80 en 90. En ik ken Brian Ferry vooral van de band Roxy Music. Maar ik wist dus niet dat hij ook eh, in jazz actief was geweest. Of nog steeds is. En ehm, nou, ik vond dat toch wel heel bijzonder. En het nummer As Time Goes By wil ik daarom heel graag eh, met jullie delen.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 A case of answer do or die een live opname van het Rosenberg trio, de Blue Bossa. We gaan eh, naar iets anders natuurlijk. Jaap Funekotter, wat hebben we in petto? Ja, een eh, prachtig nummer vind ik zelf van een streekgenoot van ons, eh, José Koning, de bekende Brazilian jazz zangeres. En dit heb ik gepakt vanaf een cd uit 2005, getiteld Recorded in Rio. Waar zij uh, prachtige cd heeft gemaakt met een aantal Braziliaanse eh, begeleiders. wiens namen ons eigenlijk weinig zeggen, maar wel fantastische muzikanten zijn. En dit stuk is in het Braziliaans vertaald, maar het is origineel van Ramses Shaffi. In het Nederlands het is stil in Amsterdam, maar José zingt het als Silencio M. Amsterdam. fim, tão longe amanhã, eu dentro de mim, ninguém ao redor. Uh, silêncio é Amsterdã, mas estou feliz. silêncio chama, meu nome é desamparo, perdido nessa trama. O vento frio sorriu de mim. Quem sabe a saudade um dia ter fim. Cidade vazia, será que algum dia eu vou ter alguém? se é hoje será que amanhã será? dat eh, José Koning het eerste uur ZFM Jazz op zondagmorgen... met eh, vandaag Marco Frank, Erik Goossens, Jaap Funekotter en Peter den Boer... zit er alweer bijna op. En eh, we zien u zometeen, we horen, <laughs> we merken... we willen graag dat jullie er allemaal weer zijn, luisteraars... Aan, na de reclame en het nieuws en...